Kees Groot met het NOS-journaal. Boris Johnson is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Hij is benoemd door de nieuwe premier Theresa May. Johnson is oud-burgemeester van Londen en was de belangrijkste aanvoerder van het Brexit-kamp. Verwacht werd dat hij zich kandidaat zou stellen voor het premierschap, maar kort na het referendum zei hij daarvoor niet de juiste persoon te zijn. Langzamerhand worden er meer namen bekend uit de ministersploeg van May. Ze werd vanavond door koningin Elizabeth benoemd tot opvolger van David Cameron. De grondrechten van honderden Feyenoord-supporters zijn geschonden toen ze als groep werden opgepakt bij een demonstratie bij de Kuip in februari. Tot die conclusie komen de nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Het aanhouden van de hele groep was onevenredig, vinden ze. Burgemeester Abu Taleb wilde met het oppakken van de groep bestorming van het Maasgebouw voorkomen. Dat gebeurde in 2011 ook en toen moesten agenten hun wapen trekken. Nederland zou per jaar 5000 vluchtelingen moeten uitnodigen om hier naartoe te komen. Volgens Vluchtelingenwerk zou ons land dan het goede voorbeeld geven aan andere EU-landen. Nederland neemt nu nog 500 erkende vluchtelingen per jaar op. Het gaat om alleenstaande moeders, zieken en politieke activisten... die ook in vluchtelingenkampen hun leven niet veilig zijn. De EU worstelt al een tijd met de verplichte herhuisvesting van vluchtelingen. Veel Oost-Europese lidstaten verzetten zich daar hevig tegen. De Tour de France gaat morgen niet naar de top van de Mont Ventoux. Het waait te hard op de legendarische Kale Berg in de Provence. En dat is gevaarlijk voor de renners, zegt de organisatie. De streep is nu getrokken in Chalet Renard, 6 kilometer eerder. Daar is nog begroeiing die de wind tegenhoudt. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen schijnt de zon af en toe, maar verspreid over het land valt er ook een enkele bui. Het wordt 18 graden. Vrijdag blijft het vrijwel overal droog en wordt het 20 graden.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 If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say.